Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aardvier. Volgens de lokale autoriteiten zijn veel gebouwen ingestort of beschadigd geraakt. De beving was op land, dus er was geen tsunami-gevaar. Minder dan een uur later volgde een naschok met een kracht van 5,4. Lombok ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van het populaire vakantieeiland Bali... Ook op Lombok zelf komen veel toeristen. De vulkaan Rinjani, geliefd bij wandelaars en klimmers, is gesloten vanwege het gevaar van aardverschuivingen. In Cambodja zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Een van de eerste die zijn stem uitbracht was premier Hun Sen, die al 33 jaar aan de macht is en die volgens critici steeds meer op een dictator begint te lijken. Aan de verkiezingen in Cambodja doen twintig partijen mee. Maar de enige partij die serieus kans zou maken tegen de volkspartij van Hun Sen... werd vorig jaar door de hoogste rechter ontbonden en mag dus niet meedoen. De voormalige leiders van die partij hebben opgeroepen tot een boycott. Drie weken geleden stelde de regering het verspreiden van nepnieuws in Cambodja strafbaar. Ook dat wordt gezien als een poging van Hun Sen om tegengeluiden de kop in te drukken. In Zuid-Limburg is gisteravond een man overleden, vermoedelijk na een ruzie op straat. Het gebeurde in Amstenrade, in de buurt van Heerlen. De politie heeft drie mannen aangehouden. Hun mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is nog niet duidelijk. Ook heeft de politie nog geen gegevens bekendgemaakt over het slachtoffer. Het weer, het is droog, minima tussen 14 en 17 graden. Vanochtend geregeld zon, maar ook wat sluierbewolking.